Ember Brandsen met het NOS-journaal. Het Afghaanse leger heeft een grote groep gegijzelde buspassagiers bevrijd. Die waren vanochtend in de provincie Kunduz meegenomen door Taliban-strijders... nadat de bussen waarin ze zaten tot stoppen waren gedwongen. Van de ongeveer 170 passagiers zijn er nu 149 weer vrij... melden de Afghaanse autoriteiten. Het is niet duidelijk hoe de kleine groep die nog gegijzeld wordt eraan toe is. De gijzelingsactie volgt kort na een oproep van de Afghaanse president Ghani. Hij had aangedrongen op een tijdelijk staakt het vuren wegens een islamitisch feest. In een voorstad van Barcelona is een man doodgeschoten die met een mes een politiebureau was binnengedrongen. De man was volgens de politie van Algerijnse afkomst en zou Allahu Akbar hebben geroepen. De agenten probeerden hem het bureau uit te werken, maar toen dat niet lukte werd er geschoten. De omgeving van het politiebureau is afgesloten en de politie bekijkt camerabeelden. Ze willen vooral weten of de man alleen handelde of niet. Bij een poeliersbedrijf in Arnhem heeft een grote brand gewoed. Tijdens het blussen is in het pand een hennepkwekerij ontdekt. Door de brand stegen er dikke zwarte rookwolken op... die te zien waren in de wijde omgeving. Daarom kregen bewoners en bedrijven in de buurt het advies... om ramen en deuren gesloten te houden. Zwemmer Maarten van der Weijden is de brug bij Bartlehiem gepasseerd. Hij is nu bezig aan het laatste stuk naar Dokkum. Langs de kant staan duizenden mensen hem aan te moedigen. De zwemmer is al sinds zaterdag bezig aan een 200 kilometer lange zwemtocht langs de elf Friese steden. Hij haalt daarmee geld op voor de strijd tegen kanker. Van der Weijden heeft nog zo'n 40 kilometer te zwemmen. Als alles goed gaat komt hij vanavond laat aan in Leeuwarden. Het weer bewolkt en lokaal een bui. Later vandaag op een enkele plaats ook zon. Het wordt 20 tot 24 graden.